Jelle Seubering met het NOS Journaal. Dodenherdenking is vanavond voor zover bekend zonder incidenten verlopen. Van tevoren was rekening gehouden met protesten over de oorlog in Gaza. In Amsterdam mochten daarom maar 10.000 mensen naar de nationale herdenking op de Dam komen. Uiteindelijk waren er maar 4400. Vermoedelijk kwamen er minder mensen door het slechte weer. Bij andere herdenkingen die last hadden van de regen waren ook minder mensen aanwezig dan in eerdere jaren. Naast de herdenking op de Dam was het ook stil op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag... in Kamp Westerbork, bij de Markeloze Berg in Overijssel en op Terschelling. Op parkeerplaatsen langs de snelweg stonden mensen stil met de auto... om twee minuten aan de kant stil te zijn. En ook het openbaar vervoer stond twee minuten stil. Hamas heeft nog niet officieel gereageerd op het voorstel van Israël... voor een staakt het vuren van zes weken in Gaza... In de Egyptische hoofdstad Cairo praten vertegenwoordigers van Hamas en Israël met elkaar... via onderhandelaars uit Qatar, Egypte en de Verenigde Staten. Volgens bronnen zit er schot in de onderhandelingen. De Israëlische minister Gans heeft opgeroepen om te wachten op officiële reacties. Een Saudische nieuwszender meldt dat Hamas akkoord zou gaan met een door Egypte bemiddelde variant. De VS zou garanties hebben gegeven voor het gefaseerd invoeren van een permanent staakt het vuren... In ruil daarvoor zou de terreurbeweging alle Israëlische gijzelaars laten gaan. En sportnieuws. Max Verstappen start komende avond van pole position op de Grand Prix van Miami. De drievoudig wereldkampioen zette in de kwalificatieronde de snelste tijd neer. Afgelopen dag won Verstappen ook de tweede sprintrace van dit Formule 1 seizoen. Charles Leclerc werd tweede, Sergio Perez pakte de derde plaats. En het weer op veel plaatsen regen. Vannacht is het 7 tot 10 graden en bij opklaringen is er kans op mist. Morgenochtend in het noorden nog regen, in de rest van het land zon en tot aan de avond droog.